7 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Defensie is opgelicht in Afghanistan. Bij het terugsturen van materieel vanuit Afghanistan zijn 10 containers leeggeroofd en gevuld met stenen. De diefstal werd ontdekt toen de containers aankwamen op vliegkamp Fokel. De koninklijke marechaussee heeft geen idee wie het materieel heeft gestolen. Omroep Brabant meldt dat er F-16 onderdelen in de containers hadden moeten zitten. Volgens de marechaussee klopt dat niet en zijn er voornamelijk dekens en tenten gestolen. De KLM neemt twee bestelde vliegtuigen voorlopig niet af. Het bedrijf moet naar eigen zeggen de bestelling uitstellen vanwege de lopende CAO-onderhandelingen. De luchtvaartmaatschappij onderhandelt met de bonden over een nieuwe CAO en wil geld besparen door het personeel langer te laten werken voor hetzelfde geld. De KLM zegt dat er voor afgelopen weekend een overeenkomst had moeten zijn om niet in financiële problemen te komen, maar dat is dus niet gelukt. Daarom heeft het bedrijf de bestelling van twee Dreamliners uitgesteld. Steeds meer mensen stappen naar het College voor de Rechten van de Mens vanwege discriminatie op de arbeidsmarkt. In 2013 waren er bijna 90 meldingen, vorig jaar 111. Volgens het college groeide het aantal meldingen doordat racisme vorig jaar veel in het nieuws was. In de helft van de gevallen werd discriminatie bewezen, in de andere helft niet en was het volgens het college het onderbuikgevoel van een sollicitant. De jeugdspeler van Ajax, die was betrokken bij de mishandeling van een agenten in Burger, is de rest van het seizoen geschorst. Ajax heeft hem daarnaast de hoogst mogelijke boete opgelegd. De twee andere jeugdspelers die waren opgepakt, maar geen verdachten meer zijn, mogen een maand niet spelen. De agenten raakten bij het incident gewond. Het weer, vannacht kan het mistig worden en daalt het kwik tot dicht bij het vriespunt.